Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Boerenprotesten in België en Frankrijk vandaag. Sinds gisteravond blokkeren boze actievoerders verschillende snelwegen, onder meer rondom Brussel. En daar willen de boeren nog wel even mee doorgaan, vertelt correspondent Kizia Hekster. De eh, boerenorganisaties die hebben aangekondigd om na de ochtendspits weer te vertrekken. Maar tegelijkertijd hebben ze ook gezegd, het blijft er hier niet bij wat we nu zien. Want er is een hele week van boerenprotesten aangekondigd. Eh, met het hoogtepunt is de bedoeling op donderdag als er een Europese top is in Brussel. De boeren zijn boos over Europese miljard milieuregels. Ze zeggen veel geld te moeten betalen en nauwelijks meer rond te kunnen komen. Ook in Frankrijk demonstreren boeren. Er zijn duizenden extra agenten ingezet... om te voorkomen dat de boel daar uit de hand loopt. Een berucht slaapapparaat van Philips wordt uit de handel gehaald in de Verenigde Staten. De Dream Station is een soort zuurstofmasker dat mensen met slaapapneu s'nachts kunnen dragen... om te zorgen voor voldoende lucht, er was veel om te doen. Kankerverwekkende deeltjes van het apparaat konden loskomen... en in de longen van gebruikers terechtkomen. De apparaten mogen pas weer worden verkocht als de inspectie zegt dat de problemen zijn opgelost. Achtste groepers beginnen vandaag voor het eerst aan de doorstroomtoets. De uitslag daarvan wordt gecombineerd met een advies van de leraar... en daarmee wordt dan bepaald welk niveau geschikt is op de middelbare school. Het idee is dat kinderen minder worden gepusht om maar zo hoog mogelijk te scoren. Deze hoogleraar legt uit waarom de nieuwe toets een verbetering is. Wat we weten is dat die, die e-, e-, eindtoets of nu doorstandtoets... is eigenlijk belangrijker voor kinderen uit kansarme gezinnen... dan uit kansrijke gezinnen. Voor dat soort kinderen is het vaker zo dat ze op die toets laten zien... dat ze toch meer in de mars hebben dan dat de docent misschien dacht. En dus kan dat leiden tot een bijstelling van hun advies. dus eh, ik krijg een VMBO-advies van de docent. Ik laat op die toets zien. Ik kan HAVO aan. Nou, dan mag ik in principe naar de HAVO. Niet alle leerlingen hebben de toets vandaag. Scholen die hebben gekozen voor de papieren versie zijn volgende week pas aan de beurt. En het weer nog, nu nog behoorlijk fris. Later vanochtend en vanmiddag af en toe wolken en af en toe zon. Het blijft droog bij 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Een paar ongelukken veroorzaken nog extra oponthoud op de A6 Lelystad richting Muiden. Bij knoop het Muidenberg 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 9 kilometer. Met daar bijna een uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A22 vanuit Beverwijk tussen Beverwijk en knooppunt Velsen 6 kilometer.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 can play that game you're playing. Yeah. play that game you're playing that game you're playing now Your sunshine, your sunshine, your sunshine shining down on me. Your sunshine, your sunshine. Your sunshine, your sunshine, your sunshine shining now gonna be easy You thought you had it all now.